Deze avond wordt oké, doe gezellig met ons mee. Blijf niet zitten op je stoel, maar vergeet er heleboel. Drink een glaasje op zijn tijd, dan raak je de zorgen kwijt. En je voelt je op zijn best, bij een leuk orkest. Het is zo fijn, om muzikant te zijn. Op ieder vrolijk feest of op het kermisplein. Het is zo fijn, om muzikant te zijn. Daar brengen wij de van groot en klein. Het is zo fijn om muzikant te zijn, daar brengen wij plezier van groot en klein. tent of in een zaal, geven wij ons helemaal. Staat de tent aan op zijn kop, doen we nog een snapje op. Maak je oogjes nog niet toe, want we zijn nog lang niet moe. En de klok wordt stilgezet, want we gaan nog niet naar bed. Het is zo fijn om muzikant te zijn, op ieder vrolijk feest of op het kermisplein. Het is zo fijn om muzikant te zijn, daar brengen wij plezier van groot en klein. Het is zo fijn om muzikant te zijn, daar brengen wij plezier van groot en klein.